Ziekenhuizen in Paramaribo kunnen de zorg voor de ernstigste gevallen niet langer leveren... waardoor te vroeg geboren baby's zelfs het risico lopen om te overlijden. Datzelfde geldt voor voldragen baby's die veel zorg nodig hebben. Door de coronacrisis zijn de problemen alleen maar groter geworden... en is het tekort aan gespecialiseerd personeel nog nijpender. Van veel kanten is geschokt gereageerd op het bombarderen van een flatgebouw in Gaza-stad door het Israëlische leger. Onder meer Turkije heeft een veroordeling uitgesproken. In het pand dat is ingestort zaten kantoren van mediaorganisaties zoals Al Jazeera en het internationale persbureau AP. Volgens Israël was de inlichtingendienst van Hamas er ook actief. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. De Amerikaanse regering heeft Israël laten weten dat het land de veiligheid van journalisten moet garanderen. In Frankrijk hebben 20 miljoen inwoners hun eerste, vakantie tegen corona, eerste vaccinatie tegen corona gekregen. Bijna een derde van de bevolking. Inwoners van 18 jaar en ouder mogen zich sinds begin deze maand ook aanmelden. Zij komen in aanmerking voor vaccinaties zodra ergens vaccins over zijn... of als 50-plussers niet komen opdagen. Dat leidde tot een stormloop bij de vaccinatiecentra. Het ministerie van Volksgezondheid en Siward van Linden gaan maandag met elkaar in gesprek over de levering van 40 miljoen mondkapjes. De Volkskrant schrijft vandaag dat de opiniemaker samen met twee compagnons vermoedelijk flink heeft verdiend aan import van mondkapjes uit China, terwijl hij het deed voorkomen alsof hij er niets aan overhield. Het weer. Vanavond en vannacht blijft een enkele bui mogelijk. De temperatuur daalt tot 8 à 9 graden. Morgen ontstaan in de loop van de dag weer buien. De zwaarste vallen in het binnenland. Tussendoor breekt af en toe de zon door.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 I'm stronger than a locomotive. Yeah. That old saying is true. I'm stronger than a locomotive. Yeah. That old saying is true. I'm stronger than a locomotive. Yeah. That old saying is true. I'm stronger than a locomotive. Yeah saying is true. But I can't understand sometimes, baby, why I'm so weak for you. I can leave tall buildings in a single bound. Time. baby. is Intense. Radio. Global House Vibes. Hosted by DJ Malzo. can live through this. What comes next will be marvelous.